Dit is Lieselot Thomassen met het ls journaal Marineschip de Van Amstel van Defensie heeft 150 migranten op Sicilië aan wal gebracht. De marine had ze gisteren ten zuidwesten van Griekenland van een bootje gehaald... dat al vijf dagen op zee was. Het bootje is gezonken. Het is de derde reddingsactie van het Nederlandse marineschip in de Middellandse Zee in tien dagen. Het schip Van Amstel is onderdeel van Frontex, dat de Europese buitengrenzen bewaakt. Begin vorige week werden bijna 200 mensen van een zinkend schip gehaald. Een dag later bijna 250 mensen van een ander schip dat ook aan het zinken was. In de Amerikaanse staat Californië zijn zeker 150 huizen verwoest door bosbranden. In sommige plaatsen zijn hele wijken afgebrand. De brandweer heeft bij het bluswerk veel last van de harde wind. 1200 brandweermensen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Het hele westen van de Verenigde Staten zucht onder een hittegolf en onder gebrek aan regen. Bij de aanslag op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 15 doden gevallen en 9 gewonden. Voor het hotel ontplofte een auto en daarna drongen terroristen van Al-Shabaab schietend het hotel binnen. Ook namen ze een aantal hotelgasten in gijzeling. Er is een tijd gevochten, maar de autoriteiten lijken de situatie nu onder controle te hebben. Twee aanvallers zijn gedood. De Nationale Veteranendag in Den Haag heeft 95.000 bezoekers getrokken. Koning Willem-Alexander nam een défilé af. Ruim 5.000 veteranen en andere militairen marcheerden van het Malieveld naar de Kneuterdijk... waar ook premier Rutte en minister Hennis van Defensie aanwezig waren. Willem-Alexander onthulde ook een monument op het Binnenhof voor militairen die na de Tweede Wereldoorlog sneuvelden bij conflicten. Het weer vannacht vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 11. In de loop van de nacht neemt in de kustprovincies de kans op een bui weer toe.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 so long with DJ Malzo. Nothing diamond, old, no magic doing favors. Don't look. The vision is behind the eyes, yeah, I can see the signs, and baby, I like it. Yeah, she's not bossing down an old romantic doing favorite.